Shell en andere diensten gaan snel onderzoeken hoe de brand bij Shell in Moerdijk kon ontstaan. Volgens burgemeester Kleijs hebben de mensen in de omgeving van Moerdijk het recht om snel te horen hoe het kon gebeuren. Bij de brand is de stof ethylbenzeen vrijgekomen. Volgens de GGD is die stof niet kankerverwekkend en zijn er ook geen verhoogde concentraties in de lucht aangetroffen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de roetdeeltjes die in de wijde omtrek zijn neergedaald. Bij de brand raakten twee mensen licht gewond. hebben hebben de nacht in het ziekenhuis doorgebracht. Ze zijn nu weer thuis. In de regio Moerdijk en op sociale media wordt gezegd dat er gisteren te laat een NL-alert is verstuurd over de brand bij Shell. Andere omwonenden zeggen dat ze helemaal geen waarschuwing hebben ontvangen. De brand ontstond om kwart voor elf. De waarschuwing van NL-alert werd ruim een uur later verstuurd. Burgemeester Kleijs van Moerdijk zei vanochtend dat in een straal van 10 kilometer rond Shell Moerdijk een sms-alarm is verspreid. Er is geen luchtalarm afgegeven omdat er volgens Kleijs geen aanwijzingen waren dat er gevaar stoffen in de lucht zouden komen. De burgemeester van Venetië is opgepakt op verdenking van corruptie en verduistering van zo'n 20 miljoen euro. Dat geld was bestemd voor de aanleg van een stormvloedkering bij Venetië. Die moet voorkomen dat de stad overstroomt. In totaal zijn 35 mensen gearresteerd. Het Nederlandse bedrijf Structon, dat ook bij het project is betrokken, wordt niet verdacht. Consumenten kopen steeds vaker voedsel dat milieu- en diervriendelijk is geproduceerd. In 2013 werd er ruim 10% meer duurzaam eten gekocht dan het jaar daarvoor. vooral bij supermarkten is er een stijging van de verkoop van duurzaam voedsel. Bij cateraars en restaurants gaat het wat minder hard. Het is het vierde jaar op rij dat de verkoop stijgt. En vooral duurzame vis en eieren zitten in de lift. Het weer geregeld buien, noordoosten mogelijk ook met onweer. Het wordt 17 tot 20 graden.